grond. Morgen veel bewolking en in de loop van de dag regen. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. to shave my legs each single morning so I count on someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sundays to plan for dreams and someday think of kids or maybe just to save a little money stir Angie. You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try, I'm gonna take this love right to you. All my heart. each day I play the role of someone always in control. But at night, I come home and turn the key.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 Carmen Verheul met het NOS journaal. De PvdA wil toch pas in 2020 de AOW-leeftijd verhogen, in plaats van in 2015. Volgens de partij leveren de andere maatregelen in het verkiezingsprogramma al genoeg bezuiniging op. Het nieuwe uitgangspunt heeft volgens het CPB een tekort van een miljard euro tot gevolg. De PvdA houdt het op 400 miljoen. Het CDA en D66 spreken van een nieuwe draai van de PvdA. De VS zet nog eens 1200 militairen in om de grens met Mexico beter te bewaken. Ze moeten drugsmokkel en drugsgeweld tegengaan. Obama vraagt de Senaat ook om 500 miljoen dollar om de militairen middelen te geven om de grens te bewaken. Verder is bekendgemaakt dat Obama vrijdag naar Louisiana reist... waar de olie van de lekkende bron in de Golf van Mexico aanspoelt. Op Wall Street doken de aandelenkoersen fors in de min, maar aan het eind van de handel krabbelden ze weer op en kon de Dow Jones-index afsluiten met een klein verlies. Een deel van de dag stond de index onder de 10.000 punten grens. De Amsterdamse beurs sloot eh, met een verlies van 2,7% op 305 punten en dat is de laagste slotstand van dit jaar. Bij vuurgevechten in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Militairen en agenten bestormden een wijk waar de drugsbaron Christopher Koch zich zou schuilhouden. De politie wil hem uitleveren aan de Verenigde Staten. Gewapende bendeleden wierpen barricades op. De drugsbaron werd niet gevonden. Er kwamen 28 burgers en drie politiemensen om. Bij Schiedam is brand ontstaan in een stoptrein die op weg was van Delft naar Rotterdam. En dat kwam door vastgelopen remmen. De trein werd stilgezet in een weiland waar de ruim 400 passagiers eruit moesten.